Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met illegaal vuurwerk, zeggen de politie en het OM. Het wordt steeds makkelijker om online verboden vuurwerk te kopen. En dat is niet zonder gevaar. De knallen worden groter en harder. De onschuld is wel een beetje weg. Het is, het is niet meer onschuldig vuurwerk, maar het is echt wel een levensgevaarlijke bom in feite we willen ook in ieder geval weten waar, waar de jongeren dat vandaan hebben natuurlijk. We gaan dus ook eh, in principe eh, verhoren. En eh, gaan we kijken of we onderzoek kunnen doen waar dit vandaan heeft. Volgens de politie gaat het ieder jaar een paar keer flink mis. Een huis dat afbrandt, een hand eraf en soms nog erger. Je kunt straks niet meer ongeboosterd op vakantie naar andere EU-landen. Vanaf 1 februari verloopt je internationale QR-code als je laatste prik ouder is dan 9 maanden. Dat kan een dingetje worden. Hier in Nederland mogen de meeste mensen nu nog geen boosterprik halen. Meer dan de helft van de taxichauffeurs in Amsterdam was de afgelopen jaren betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit. Vooral aanrijdingen en andere dingen in het verkeer, maar soms ook geweld. Ook wordt een deel van de 4800 chauffeurs in de hoofdstad ingezet voor het vervoeren van drugs, wapens of geld van criminelen. Ajax heeft zijn laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League gespeeld. En natuurlijk scoorde Haller weer, dit keer uit een penalty. Was te zien op RTL 7. Wedstrijd 6 in de Champions League. Haller en doelpunt nummer 10. 10 goals. Het werd 4-2 tegen Sporting Portugal. Dus heeft Ajax alle wedstrijden in de groep gewonnen. Ze scoorde 20 keer in die zes potjes. Dit is hoe Steven Berghuis erop terugkijkt. ik denk wel vrij compleet. Ik denk eh, hele mooie wedstrijden neergezet. Uh de manier waarop Ajax dat wilt in Europa. En eh, ja, mooi om daaruit eh, deel uit te maken. Champions League avontuur van Ajax gaat half februari verder. Maandag horen de Amsterdammers tegen wie. Het weer, af en toe zon, het waait wel behoorlijk en het wordt 6 graden. Morgen meer wolken, soms een bui en ietsje kouder. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat nog file bij knooppunt Eemnes, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht.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 Right, right, turn off the lights. We gonna lose our minds tonight. What's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m. Turn the radio up. Where's the rock and roll? you a gangster. Don't be fancy, just get dancy.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 Still bugs me now. That's the thing Cause I was always the fucking joker Buried in the humor Amongst the white noise en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een eind komen aan de noodopvang van asielzoekers, zegt Vluchtelingenwerk Nederland. In hallen, tenten en schepen hebben asielzoekers volgens de organisatie geen rust. Van de 4800 taxichauffeurs in Amsterdam was 53 procent de afgelopen drie jaar betrokken bij een misdrijf of een ander strafbaar feit, blijkt uit onderzoek. Illegaal vuurwerk dat op internet wordt verkocht wordt steeds gevaarlijker... waarschuwen politie, justitie en het NFI. Er zit vaak flitspoeder in. Dat krachtiger is dan buskruid en meer kans geeft op letsel of schade. En het weer nog van tijd tot tijd zon. Tot de avond overal droog. Vrij veel wind vandaag en het wordt 6 of 7 graden.